Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz wil zo snel mogelijk een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei hij na een ontmoeting met president Trump in het Witte Huis vandaag. Hij noemde de oorlog schadelijk voor de wereldwijde economieën en de olie- en gasprijs. Volgens Merz zijn de aanvallen van de VS en Israël op Iran niet zonder risico. De bondskanselier zei ook dat een eventueel einde van het Iraanse regime goed nieuws is voor het land en de bevolking. Het kabinet heeft de afgelopen dagen geworsteld met de vraag hoe te reageren op de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op Iran. Dat heeft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken gezegd in de Tweede Kamer. Sommige partijen vinden dat het kabinet eerder steviger had moeten reageren... terwijl andere partijen juist vinden dat het kabinet meer afstand moet nemen van de VS. In de Verenigde Staten is een vader schuldig bevonden aan een dodelijke schietpartij door zijn zoon van 14. Die schoot twee jaar geleden twee leerlingen en twee docenten dood op een school in Georgia. De vader had het vuurwapen cadeau gegeven met kerst. De man van 55 was op de hoogte van de verslechterde geestelijke gezondheid van zijn kind. De zoon, die inmiddels 16 is, staat ook nog terecht. Hij kan ruim 100 jaar cel krijgen. De vader hoort later wat zijn straf is. De Oranje Vrouwen hebben de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK voetbal gelijk gespeeld. In Gdansk werd het 2-2 tegen Polen. Nederland kwam al snel met 1-0 achter, maar boog de achterstand om. 10 minuten voor tijd maakte Polen alsnog gelijk. Zaterdag speelt Oranje in Utrecht tegen Ierland. De andere tegenstander in de WK-kwalificatiepool is topland Frankrijk. Alleen de nummers 1 plaatsen zich rechtstreeks.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 Dorien